Willy, ik ben bang. Roxy, maak je geen zorgen. Het is een circus. Eén groot circus. Dat proces. De hele wereld. Allemaal showbiz. Maar jij werkt wel met de allergrootste ster. Weet je dat? Het wordt als vanaf Hocus pocus en Pilatus pas. Roep maar die oude toverspreuken weer. Kijk naar de jury en verneuk ze weer. Simsalabim, doe die ook En ze zijn als was. Waarheid wordt mooi versluierd door zo'n zin. Leg ze vakkundig in de luren, jouw goochelact kan uren duren. Hocus pocus en je pakt iedereen in. Word wordt als vanouds hocus pocus en Pilatus pas. Geef ze een show die echt fantastisch is, hoewel de ondertoon sarcastisch is. Een hoge hoed, volkomen. Van slimme foefjes is toch niemand vies. Vies, vies, vies. Waarheid, dat wil toch niemand weten. Kijk hoe ze uit mijn hand weer eten. Hocus pocus en heel de jury roept vies. <laughs>

en moord zijn zo moord. Hocus pocus en iedereen is een traan. in een rechtszaak altijd wonderen. Wordt als vanaf glans en glitter. focus met, Doe een focus meid. focus focus met En dan wordt